Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel studenten met long covid lopen vertraging op met hun studie... of stoppen zelfs helemaal omdat ze te veel gezondheidsklachten hebben. Dat staat in de krant Trouw. Studentenorganisaties maken zich zorgen, want de groep om wie het gaat is slecht zichtbaar. Wat we zien met deze groep is dat deze dus groep studenten in, ja, volop in een ontwikkeling zat. En dus nog niet altijd eh, het netwerk of de eh, omgeving had om op terug te vallen wanneer zoiets als dit gebeurt. Ehm, dus daarom is het eigenlijk een extra vergeten groep binnen een vergeten groep. De studentenorganisaties hopen dat universiteiten en hogescholen meer zicht gaan krijgen op die groep. Zodat ook deze studenten toch nog hun studie kunnen afronden en verder kunnen met hun leven. Utrecht wordt minder streng voor jongeren die in de bijstand zitten. Volgens de wet moeten mensen onder de 27 eerst zelf op zoek naar werk... voordat ze die financiële hulp krijgen. En ook mogen ze niets bijverdienen. De stad vindt dat die eisen jongeren alleen maar verder in de problemen brengen... en liet ze bij wijze van proef een tijdje los. Dat was een succes. Volgens Utrecht krijgen jongeren nu sneller hulp als ze dat nodig hebben. En in Parijs wordt de scène met spoed schoongemaakt. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen daar en dan moet er worden gezwommen in de rivier. Daar is hij nu echt te vies voor. Als het hard regent, dan komt het rioolwater van de Parijzenaren uit in de rivier. De stad heeft een groot bassin aangelegd om dat te voorkomen. Ja, en als je denkt dat jij vandaag moeilijk op gang komt na het lange paasweekend... denk dan maar even aan Rachel uit Rotterdam. Ze wilde vanochtend naar haar geparkeerde auto gaan... toen ze erachter kwam dat die half was weggezakt in een groot sinkhol. Ik hoorde gewoon een hele hoop lawaai. Dus na een half uurtje ongeveer, ben ik toch maar gaan kijken. En toen, eh, ja, toen zag ik dat alles onder water stond en de auto al eh, half weggezakt. Ik was zelfs nog bang dat hij eigenlijk om zou vallen en echt helemaal eh, met de zijkant erin zou vallen. De sinkhole is ontstaan doordat er vannacht een waterleiding is geknapt. Daardoor is er onder de grond allemaal aarde weggespoeld en ontstond er een gat van wel 4 bij 5 meter. Het weer nog een wisselend dagje met behoorlijk wat zon, maar ook wind en stapelwolken. Er zijn ook wat buien, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland lossen de files rond Amsterdam moeizaam op.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 You'd be in paradise and put up a fucking lie. to put up a fucking lie One night screen door swang And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise put up a parking lot.